Kees Groot met het NOS-journaal. Het proces over de decembermoorden in Suriname, dat morgen opnieuw zou beginnen, is uitgesteld. Een van de rechters is ziek, zegt de advocaat van de nabestaanden. De zitting van morgen zou spannend worden. Duidelijk zou moeten worden of de rechters meegaan in de opdracht van president Bouterse om de zaak stil te leggen. Bouterse is de hoofdverdachte in de zaak. De zitting staat nu gepland voor januari volgend jaar. De Rotterdamse haven wordt overspoeld met drugs. Dit jaar is al meer dan 12.000 kilo cocaïne onderschept... en daarmee dreigt 2016 een recordjaar te worden, zegt het Openbaar Ministerie. Ondanks de recordvangsten komen er nog veel drugs het land binnen. Vanuit Zuid-Amerika worden de grote partijen gedumpt op de Europese markt. De bendes maken gebruik van corrupte havenwerkers en douanemedewerkers in Rotterdam. De uitbreiding van vliegveld Lelystad loopt vertraging op. Het was de bedoeling dat de eerste grote commerciële vluchten in april 2018 een feit zouden zijn. Maar staatssecretaris Dijksma schrijft aan de Tweede Kamer dat het waarschijnlijk een jaar later wordt. Het is moeilijk om een nieuwe indeling te maken van de vertrek- en naderingsroutes. Die routes naar Lelystad moeten zo min mogelijk gevolgen hebben voor Schiphol, schrijft Dijksma. De Europese Commissie heeft 1,8 miljoen euro vrijgemaakt om ontslagen winkelpersoneel uit Overijssel en Drenthe aan nieuw werk te helpen. Het geld is bedoeld voor 800 mensen die hun baan verloren door de faillissementen van onder andere Perisport en VND. Ze kunnen met het geld geadviseerd en geschoold worden. De provincies en de gemeenten hadden een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie. De lidstaten en het Europees Parlement moeten er nog wel mee instemmen. Het weer, het vriest vannacht 2 tot lokaal 7 graden. Morgen overdag wind zachtere luchtterrein. Vanuit het noorden wordt het bewolkt met lokaal wat motregen. Door 2 graden in Limburg en 7 graden in het noorden. Donderdag en vrijdag is het overal bewolkt met af en toe regen. Dit was het NOS.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 Oh, my love, let's set sail for seas of passion now. dip about the way you walk. A contact sport. Let the neighbors talk deeply, Dippy, I'm your Superman. I'll explain, you're my lowest lane, oh my love. I can't make head nor tail of deeply dippy about your Spanish eyes.